Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk roept mensen op om weg te gaan uit Libanon. Het land is te onveilig vanwege de gevechten tussen Israël en Hezbollah in het zuiden van Libanon. Eerder riepen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS al op om daar weg te gaan. Ook de Nederlandse Diala van 22 merkt dat het daar steeds onveiliger wordt. Er is van de week is er een eh, aanslag geweest in Beirut. Nou, dat dat gebeurt eigenlijk meestal niet. Toevallig waren mijn, was mijn familie in het ziekenhuis waarnaast het is gebeurd. Ze zijn heel erg geschrokken. En daarbij hoor je dus ook constant eh, legervliegtuigen die heel laag vliegen. Of geluiden die alleen maar gemaakt worden eh, om ons bang te maken. Diala probeert nu weg te komen uit Libanon. Maar omdat er nog maar weinig vluchten gaan, is dat heel moeilijk. Let even op als je morgen met de auto gaat. Er wordt door heel Europa geflitst als je te hard rijdt. De flitsmarathon duurt de hele week en kan ook in populaire vakantielanden zijn... zoals Frankrijk, Italië en Spanje. Welke landen er allemaal meedoen, zegt de politie niet. Bij de vorige actie in april werden meer dan 100.000 boetes uitgeschreven. In Amsterdam hebben schoonmakers nu al 73 ton afval opgeruimd na de Pride van gisteren. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Bij het afval zit veel glas en dat komt waarschijnlijk omdat er minder plastic flesjes en bekers worden gebruikt. Ook zijn er opblaasbare dolfijnen, discoballen en parkeerborden uit de grachten gevist. Voor deze mensen was het een leuk feestje. Ja, we zijn ja, zeker. Het is echt een mooie dag. Wat maakt het zo mooi? Nou, dat we gewoon hier met elkaar gay kunnen zijn. En dat we tegelijkertijd kunnen stilstaan bij de mensen die dat niet zomaar kunnen. Zijn wie je bent en eh, ja, dat, dat de mensen dat ook eh, begrijpen naar anderen toe. En uh, ja, zou eigenlijk door het hele jaar door dat gevoel moeten zijn acceptatie naar elkaar. De botenparade trekt elk jaar zo'n honderdduizenden bezoekers.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 Een speciaal welkom eh, in dit tweede uur ook naar, ben ik inmiddels achter, mijn luisteraars in het zonnige Toscane. Geniet en relax met deze lekkere easy going jazzmuziek. Ik, me, meldde het al in het eerste uur. Vandaag is het eh, de geboortedag van Louis Armstrong. En dat betekent dat ik ook eh, in dit tweede uur wat aandacht aan hem zal besteden. En aan het thema zomer. Daar begonnen we dan ook mee. Het nummer was getiteld wat u hoorde Midsummer. En werd uitgevoerd door de Modern Jazz Society. De Modern Jazz Society hun eh, eh, LP was getiteld The Modern Jazz Society Presents a Concert of Contemporary Music. En dit was een mix van het Modern Jazz Quartet aangevuld met een aantal andere giganten. We hoorden John Lewis op piano, J.J. Johnson op trombone... Stan Getz en Lucky Thompson op tenor... Tony Scott op klarinet... Gunter Schuller op flugelhorn... Billy Bauer op gitaar, Percy Heath van het Modern Jazz Quartet op bas... en ook collega Connie Kay van de MGQ op drums. Het was een opname gemaakt in New York op 14 maart 1955. Dan ga ik door met weer een opname van Ella... samen met Louis Armstrong, Ella Fitzgerald... Eh, voor de pauze draaide ik ook al een nummer. Dat was van de LP Ella en Louis uit 1956. En dat had zo'n succes dat ze in 1957 een tweede LP maakte getiteld Ella en Louis Again. We horen Ella natuurlijk eh, zingen, uh, Louis zowel trompet als zang. En ook hier zijn de begeleiders weer Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown bas en dit keer Louis Belson op drums. I Won't Dance. Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically while I wait here so ecstatically. You just look and say emphatically, Not this season. Yes, there's a reason I won't dance Don't ask me. I won't dance Don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Yes. You know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that bumps on the shores. I feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you jump in and you gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't really mental. For heaven rests I'm not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. My sleeping cool. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. pursue with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're handsome, and so what? You're handsome, but oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental, for heaven rest music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Yes, I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I will not dance, madam, with you. Yes, my heart won't let my feet do things they should do. Yeah kind of lovely. And uh, so what? I'm lovely. What oh what you do to me? I'm like an ocean wave that's bumping on the shores. I feel so absolutely stumbled. for heaven rest us. I'm not asbestos, honey. Louis Armstrong en Ella Fitzgerald, I Won't Dance. Eh, we gaan even naar Frankrijk en wel naar Stéphane Grappelli... en de kleine grote man Michel Petrucciani op piano. Eh, voor de rest hoort u George Maras op bas en Roy Haynes op drums. Een opname uit 1996 op het label Dryfoos Jazz... Eh, de cd was getiteld Flamingo en u hoort daarvan het nummer Sweet Georgia Brown. vrienden wel even. Sweet Georgia Brown met Stefan Grappelli en Michel Petrucciani. En eh, ook die bas van Mraz en de drums van Heinz waren fantastisch. Eh, even weer heel wat anders. De eh, Singers Unlimited. Een prachtige zanggroep. heel populair in de jaren 70. Een jazz zanggroep Soft jazz zou je kunnen zeggen. En op deze opname worden ze begeleid door wederom het Oscar Peterson trio. Dit keer bestaande uit Oscar natuurlijk aan piano. Giri Mraz, dus deze keer niet eh, George, maar Giri Mraz op bas. En eh, daarna Louis Hayes op drums. Eh, en de singles Unlimited bestaan natuurlijk uit Gene Perling, Don Shelton, Land Wrestler en Bonnie Herman. Het is een opname op NPS uit eh, juli 1971 van hun cd In Tune. Het is weer een zomersnummer Once Upon a Summertime. if you recall, we stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget me nots was all I'd let you buy me. Once upon a summertime, just like today, we laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on the tree. I was as proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to. me. En ik zag dat ik even de schuif vergeten was open te zetten. Dus nogmaals de aankondiging. Eh, Clifford Jordan op de Noorsax met een Nederlandse bezetting verder. Kees Slinger piano, Ruud Jacobs op bas, Han Bennek op drums... en Steve Boston op conga's. Ducks Prelude. Clifford Jordan. Met Ducks Prelude. Een eh, prachtige opname met grandioos baswerk vind ik van Weilen Ruud Jacobs. Heel prachtig gespeeld op dit nummer. Dan eh, gaan we voor de tweede keer vanochtend naar het Monty Alexander Trio. Dit keer in een andere samenstelling voor in het eerste uur draaide ik wat van zijn cd Echoes of Jillies uit 1996. Maar nu springen we naar 2007. Eh, op het label MPS Most Perfect Sound... Eh, is een serie cd's uitgegeven onder de titel... Alexander the Great met een uitroepteken. Monty Swings on MPS. Dat is totaal, dacht ik, drie of vier cd's. En van de eerste cd eh, heb ik nu een nummer klaar liggen... waarin Monty begeleid wordt door Ernst Ranglin op gitaar... John Clayton op bas, Jeff Hamilton op drums en Charles Campbell op conga's. Het is weer een zomers nummer. U gaat luisteren naar het theme from the summer of 42. De laatste tonen waren van John Clayton op de bas... mooie rol speelde in dit, ik zou zeggen... haast eh, serene uitvoering van Theme from the Summer of 42... compositie van Michel Legrand. Dan gaan we terug naar de jarige van vandaag, Louis Armstrong. Toen ik in 2019 in New Orleans was... Eh, ben ik daar natuurlijk een eh, platenzaak in gedoken om eh, mijn verzameling wat aan te vullen. En toen stuitte ik op een hele leuke eh, cd-box met drie cd's... getiteld This is New Orleans. Eh, jammer genoeg staat er weinig informatie verderop over de bezettingen... maar wel de uitvoerend artiest. En wij gaan nu draaien van Louis Armstrong... van deze box de West End Blues. Blues van Louis Armstrong. Van de driebox box eh, cd This is New Orleans Jazz. En eh, aan de opname te horen eh, waren dit, was dit toch een opname zo uit de 20 of 30 jaren. Toch wel aardig om ook vanuit die tijd wat van Louis te draaien. we gaan weer wat echt vocaals doen. En dat is Stacy Kent. Stacy Kent, een opname uit 2004... Eh, als vocaliste wordt begeleid door John Pierce op piano... Jim Tomlinson op tenor, David Newton piano... Colin Oxley gitaar, Andrew Kleinert bas, David Green... Eh, sorry, eh, Simon Thorpe, nog een keertje overslaan... Jeff Hamilton op drums. En ik had Andrew Kleindert op bas. Wel, dat is allemaal niet zo belangrijk.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 You know just what I'm thinking of. Comes a nightmare, you can always stay awake. Comes depression, you may get another break. Comes love, nothing can be done. dat was Stacey Kent met Come Love, Comes Love. Dan eh, snel door met eh, een ander zomernummer... en wel van de Rosenberg Trio. Gypsy Summer. En dat was het Rosenberg Trio. ZFM Jazz. En dan gaan we nu door met eh, een prachtig nummer van Nina Simone, The Work Song. breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause it done convicted me of crime. hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store and breathing when they caught me robbing a store. I hold it steady right there while I hit it. Well, reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go heard the judge say five years on chain gang you gonna go. I heard the judge say five years labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so tired. see my sweet honey babe. I'm gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hard in the sun. Hold it right there while I hit Well, I reckon that ought to get it. Been working and working. so terribly En dan gaan we door met Dave Brubeck, terwijl er op de achtergrond de telefoon rammelt. Eh, en het nummer The Summer Sound. En dat was het Dave Brubeck Quartet met Summer on the Sound. Het is eh, bijna 12 uur en dat betekent dat er alweer het laatste nummer aankomt. En dat is wederom van de jarige van vandaag, Louis Armstrong. Ik vond het een plezier om dit programma weer voor u te mogen presenteren. Volgende week weer een van mijn collega's. En wat mij betreft graag tot weer ergens in september. Eh, we gaan luisteren nogmaals naar Louis Armstrong met I Get a Kick Out of You. My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. Yes. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see you fabulous face. Yes, I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? bed, I get a kick out of you. Loo, loo, loo, Some get a kick from cocaine. Bed. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to riff. Lick it too. Oh, baby, I get a kick out of you. Baba da da da da, I get a kick every time I see you standing there.